Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Twee verdachten van de kunstroof in het Drents Museum zijn onder druk gezet om te zeggen waar de schat is. En dat deden ze niet en daarom is hun identiteit en een foto van hen naar buiten gebracht. Justitieminister Van Wil vertelt waarom dat besluit is genomen. Nou, dat heeft vooral te maken met het karakter van deze roof. Dus die kunstschatten, die willen we natuurlijk zo snel mogelijk terug hebben. En daarbij speelt tijd ook een rol. Want als die op weg zijn naar buitenland of naar elders of eh, naar vernietiging, eh, ja, dan telt elke seconde. Eh, ja, als ze dan niet willen vertellen waar deze schatten zijn, dan is dit een van de methodes om te kijken of de rest van de bevolking die mensen wel heeft gezien. Het komt eigenlijk nooit voor dat namen en foto's naar buiten worden gebracht nadat verdachten al zijn opgepakt. Maar de Roemeense kunstschatten zijn dus nog niet gevonden. Het Drents Museum ging vanochtend wel weer open. Morgen worden opnieuw Israëlische gijzelaars vrijgelaten. Israël heeft de namen van de drie bekendgemaakt. De drie komen uit de kibbutzen die op 7 oktober zijn aangevallen. De familie van de gegijzelde is ondertussen op de hoogte gebracht en ook Hamas heeft goedkeuring gegeven. De Europese ruimtevaartclub ESA gaat een eigen maanlander bouwen. Het is de eerste keer dat Europese landen daarvoor gaan samenwerken. De eerste maanlander zal eerst gaan uitzoeken hoe hij een landing op de maan kan doen, vertelt deze onderzoeker. Daarna gaat hij waarschijnlijk eh, heel veel eh, onderzoek doen naar wat er op de maan aanwezig is aan materiaal, wat, die, wat we kunnen gebruiken. Eh, en ook echt onderzoek doen naar de maan, naar de ontstaansgeschiedenis en dat soort dingen. Heel veel basisonderzoek eh, wat we eigenlijk nodig hebben om een langere tijd op de maan te blijven. De eerste Europese maanlander moet voor 2031 beginnen aan zijn eerste reis. En dan nog wat voetbalnieuws. Ja, precies ja. Want in de tussenronde van de Champions League krijgen we geen Nederlands duel. PSV en Feyenoord lopen elkaar namelijk net mis. Bij de loting is PSV gekoppeld aan Juventus. En Feyenoord gaat naar AC Milan. De kans was 50% dat de twee Nederlandse clubs elkaar tegen zouden komen. En de eerste wedstrijden worden gespeeld op 11 februari. Straks horen we wat Ajax, FC Twente en AZ voor tegenstander gaan krijgen... in de tussenronde van de Europa League. Het weer dan nog. Vanmiddag veel zon. Alleen in het zuidwesten heb je pech, want daar blijft de bewolking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 sometimes stroll hand in hand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 disappointment for so long. Feel each day we've come too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 So hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. the suffering best. Do not obey, numerous people say, but you can pass the test. Just move on up to a greater day with just a little 梦。 ZFM.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 van Zandvoort, op 106.9 CFM van ZFM.